12 uur. Stubenitski met het NOS-journaal. Werkgevers die een sollicitant weigeren vanwege zijn achtergrond, leeftijd of geslacht... moeten een boete krijgen, vindt de regering. Die wil arbeidsdiscriminatie harder aanpakken. De inspectie gaat kijken of uitzendbureaus zich aan de regels houden. Staatssecretaris Van Ark zegt dat discriminatie soms expres gebeurt... maar vaker onbewust. En daarom wil ze ook de kennis over arbeidsdiscriminatie vergroten. Het NL Alert is binnenkort ook te zien op digitale vertrekborden... bij haltes voor de bus, tram en metro. Op die manier wil de overheid meer mensen bereiken. Met een NL Alert wordt gewaarschuwd bij gevaarlijke situaties... en wordt mensen verteld wat ze moeten doen, bijvoorbeeld bij een grote brand. De berichtjes komen nu vooral binnen via de mobiel. Bij de volgende test op 3 december is er voor het eerst een testbericht te zien... op, vertrek, op borden van vertrekhalters in het openbaar vervoer. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over hulp van Nederland aan Syrische strijdgroepen. Nieuwsuur en Trouw melden dat de hulp aan Syrische opstandelingen expliciet voor de strijd was bedoeld. En dat is anders dan wat minister Blok van Buitenlandse Zaken eerder aan de Tweede Kamer vertelde. Ook kwam naar buiten dat het kabinet per ongeluk namen van strijdgroepen noemde en daarmee staatsgeheimen onthulde. Voetbalclub Dovo uit Veenendaal leent spelertjes van onder de 10 jaar niet meer uit aan professionele clubs. Regelmatig staan er scouts van profclubs langs de lijn om talenten te bekijken. Kinderen die opvallen krijgen een uitnodiging voor een stage. Volgens Dovo zijn zulke stages pedagogisch onverantwoord... en moeten heel jonge spelertjes eerst groeien bij de amateurs. Het weer in het noorden van het land bewolkt. In het midden en zuiden geleidelijk meer zon. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het gaat de goede kant op met de file op de A6 van Lelystad naar Muiden. Na een ongeluk tussen knooppunt Almere en Almere Haven is de weg daar weer vrij.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op anwbnl slash auto.